uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu stuurt twee vliegtuigen naar Nederland... om Israëlische burgers in veiligheid te brengen. Hij zegt te zijn geïnformeerd over een zeer gewelddadig incident tegen Israëliërs. Het gaat om fans van Maccabi Tel Aviv die in Amsterdam waren voor de wedstrijd tegen Ajax. Woensdagavond waren er enkele incidenten en gisteravond en vannacht opnieuw. Toen vechtpartijen ontstonden tussen Israëliërs en pro-Palestijnse jongeren. De politie zegt Israëliërs in veiligheid te hebben gebracht en naar hun hotel te hebben begeleid. Er werden 57 mensen aangehouden. Op sociale media gaan beelden rond van gewelddadigheden tegen Israëliërs... waarbij gesproken wordt van pogroms. Gemeenten hebben steeds meer moeite om de kosten voor jeugdzorg te betalen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten lopen die de komende vier jaar op tot een recordbedrag van 10 miljard euro, schrijft de Telegraaf. Gemeenten zeggen dat ze al jaren te weinig geld krijgen voor jeugdzorg en daarom moeten korten op andere voorzieningen, zoals zwemlessen of straatcoaches. Aankomend president Trump heeft Susan Wiles aangesteld als zijn nieuwe stafchef. Ze was de afgelopen tijd zijn campagneleider en stond Trump ook bij in de rechtszaken waarin hij verwikkeld was. Volgens de New York Times is de 67-jarige Wiles een vertrouweling van de hele familie Trump. Het is voor het eerst dat het Witte Huis een vrouwelijke stafchef krijgt. AZ heeft in de Europa League een knappe overwinning geboekt op de Turkse topclub Fenerbahce. Het werd in Alkmaar 3-1. Ajax won thuis met 5-0 van Maccabi Tel Aviv en staat nu tweede in de Europa League. En Twente speelde in Frankrijk 2-2 gelijk tegen Nice. Het weer. De dag begint grijs met kans op mist.